Vrijdagavond werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht na een hersenbloeding die hem fataal is geworden. Vinkenoog schreef tientallen dichtbundels. Als wietambassadeur en oudste hippie van Nederland... praatte hij graag en enthousiast over zijn drugsgebruik. In 2004 werd hij gekozen tot dichter des vaderlands. Simon Vinkenoog zou over een week 81 zijn geworden. De awb steunbund in Lyon heeft tot nu toe veel werk om Nederlandse vakantiegangers met pech te helpen. Gisteren werd het belangrijkste steunpunt in Frankrijk 1800 keer gebeld met een verzoek om hulp. Dat was veel meer dan vorig jaar. De meeste mensen die de ANWB belden hadden last van een oververhitte motor... doordat ze uren in de hitte in de file hadden gestaan. Ook vandaag verwachtte de AWB meer dan duizend telefoontjes. In Urumqi, de hoofdstad van de Chinese provincie Xinjiang... hebben de autoriteiten een samenscholingsverbod afgekondigd. Ze willen zo voorkomen dat Oeigoeren en Chinezen opnieuw met elkaar op de vuist gaan. Veiligheidsgroepen hebben op verschillende plaatsen in Urumqi blokkades opgericht. Met name de belangrijkste markt wordt zwaar bewaakt. Een week geleden vielen er meer dan 150 doden... toen een demonstratie van Oeigoeren volledig uit de hand liep. Bij het stierenrennen in de Spaanse stad Pamplona... zijn vanochtend vroeg opnieuw slachtoffers gevallen. Vijf mannen raakten gewond, van wie er twee slecht aan toe zijn... Eén zwaargewonde werd door een stier tot twee keer toe op de hoorns genomen. Dit jaar gaat er veel mis tijdens de San Fermin-feesten in Pamplona. Afgelopen vrijdag werd een 27-jarige Spanjaard door een stier gedood. Het aantal gewonden is opgelopen tot 11. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben hun tweede wedstrijd in het toernooi om de Champions Trophy gewonnen. In Sydney versloeg Oranje China met 1-0. Na twee wedstrijden staat Nederland op de tweede plaats achter Argentinië. Het weer, meeste regen trekt naar het noordoosten weg vanuit het zuidwesten wat zon.